Twee van de drie Symfonica in Rosso-concerten van Diana Ross... kunnen volgende maand gewoon doorgaan. Om de optredens in het Arnhemse Gelderdoom te bekostigen... houdt Marco Borsato samen met bevriende artiesten twee inzamelingsconcerten. Dat heeft Borsato bekendgemaakt op een persconferentie in Paradiso in Amsterdam. Gisteren sprak de rechtbank het faillissement uit van zijn managementbureau The Entertainment Group, dat ze de concertreeks organiseerde. Een huilende Borsato zei in Paradiso dat hij niet verantwoordelijk is, maar zich wel verantwoordelijk voelt. Er zijn al 70.000 kaartjes verkocht voor Symfonica in Rosso. Rechters krijgen voortaan geen rol meer bij het tijdelijk vrijlaten van iemand uit de gevangenis wegens persoonlijke omstandigheden. Minister Hirsch-Ballin heeft dat in de Tweede Kamer gezegd naar aanleiding van de kwestie Shaban B. De man verdween tijdens een verlof om zijn vrouw en pasgeboren kind te bezoeken. De minister houdt de rechter daarvoor verantwoordelijk, maar hij vindt wel dat het Openbaar Ministerie zich feller had moeten verzetten. De directeur van de gevangenis moet voortaan beslissen over het verlof. De minister van Justitie is eindverantwoordelijk. De Nederlands-Argentijnse piloot die gisteren in Valencia werd gearresteerd... werkte al jaren bij Transavia. Hij werd op verzoek van de Argentijnse justitie opgepakt... vlak voordat hij zijn laatste vlucht zou maken en met pensioen zou gaan. De piloot wordt verdacht van het uitvoeren van dodenvluchten in de jaren 70 en 80. Onder de dictatuur van generaal Videla werden tegenstanders van de junta uit vliegtuigen geworpen. Transavia onderzoekt onder welke omstandigheden de piloot destijds is aangenomen. De KNVB gaat onderzoek doen naar mogelijk verdachte transfers in het betaalde voetbal. Een speciaal team gaat kijken of clubs en spelersmakelaars zich aan de regels houden. Ook geldstromen rond clubeigenaren worden onder de loep genomen. De KNVB heeft geen aanwijzing dat er in het betaald voetbal geld wordt witgewassen. Het onderzoek moet uitwijzen of dat klopt. Het weer, vooral in het noorden nog kans op regen.